Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen... bij het deels instorten van de parkeergarage naast het ziekenhuis. Gisteravond kwamen de hellingen in het gebouw naar beneden. Lang was onduidelijk of er mensen onder het puin waren gekomen... Speurhonden hebben geen signalen opgepikt. Op camerabeelden is niets te zien en er zijn geen vermissingen gemeld. Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. Waardoor de parkeergarage in kon storten is nog onbekend. Het ziekenhuis laat weten dat geplande behandelingen die kunnen wachten vandaag niet doorgaan. In een tentenkamp in Rafah is een grote brand uitgebroken. Volgens hulporganisaties zijn er tientallen doden. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat Israëlische luchtmacht de brand heeft veroorzaakt... door op tenten te schieten terwijl er nog mensen in zitten. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hamas-kopstuk. Aan de kust van Bangladesh is een orkaan aan land gekomen. Uit voorzorg zijn bijna 800.000 inwoners geëvacueerd. Er worden windstoten verwacht tot 135 km per uur. Vliegvelden in Bangladesh zijn uit voorzorg dicht. Meerdere agenten zijn gisteravond gewond geraakt bij rellen rond het stadion van FC Utrecht. Volgens de politie is één agent gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere andere agenten raakten licht gewond. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zochten Utrecht-supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. De wedstrijd draaide om plaatsing voor Europees voetbal en eindigde in 1-2 winst voor Go Ahead. Volgens de gemeente werd er met stenen naar de politie gegooid. Ook de ME werd ingezet. Burgemeester Dijksma noemt het geweld een dieptepunt voor het voetbal. Het weer, blijft droog vannacht met minima rond de 11 graden. Morgen eerst droog en ruimte voor de zon.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 是。 the love problem.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 still try to find my way. You're always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 He's making my eyes pop, gonna make you shine. is my rock your mama. 106.9 ZFN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 inside. Are you listening?